7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De opkomst bij de Europese verkiezingen is tot nog toe gelijk aan die van vijf jaar geleden. Om half zes had 24 van de Nederlandse kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Zo blijkt uit een indicatie van de opkomst van onderzoeksbureau Ipsos. Tot 9 uur vanavond kan er nog gestemd worden en dan komen de eerste exit polls naar buiten. De officiële uitslag is pas zondagavond als in alle EU-landen is gestemd. Een politiebureau in Tilburg is per direct gesloten... nadat agenten opnieuw onwel zijn geworden. Gisteren werd het bureau al tijdelijk ontruimd... nadat vijf agenten ziek werden door het inademen van een vreemde geur. Nu ook vandaag agenten onwel zijn geworden... is besloten het bureau te sluiten totdat de oorzaak duidelijk is. Een eerste onderzoek wijst uit dat de klimaatbeheersing... in het pand verontreinigde filters heeft. Morgen wordt het politiebureau in Tilburg verder onderzocht. Onderzoekers in de VS hebben het wrak gevonden van het laatste schip waarvan bekend is dat het slaven vervoerde. Het ligt op de bodem van een rivier in de staat Alabama. Het schip met Afrikaanse slaven kwam aan in 1860, lang nadat de import van slaven was verboden. Waarschijnlijk om het transport te verdoezelen werd het schip tot zinken gebracht. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC, gaat werken in Ierland. Hij krijgt een leidinggevende functie bij een groot mediabedrijf in Dublin. Dat heeft hij meegedeeld aan de redactie. Het Ierse mediabedrijf wordt overgenomen door het bedrijf dat ook eigenaar is van NRC. Het eerdere plan van Van der Meers om correspondent te worden in Parijs is daarmee van de baan. Het 8 meter hoge standbeeld van Bartje bij Assen wordt verplaatst. Het stond in een weiland langs de A28, maar op die plek was veel overlast door mensen die met het reusachtige beeld op de foto wilden. Bartje, het Drentse jongetje uit de boeken van Anne de Vries, komt nu te staan bij Bijlen. Het weer, de zon schijnt ook vanavond nog op de meeste plaatsen. Vannacht is het vrij helder, koelt het af naar een graad of 9. Morgen opnieuw dan zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt nog iets warmer, met maximumtemperaturen van 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog 25 kilometer file in Noord-Holland. Met vertraging onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muiderberg 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht een kwartier. En op de N200 van Amsterdam naar Halfweg nog 10 minuten vertraging voor Halfweg. En op de N230 van Maarsen naar Utrecht is het nog druk tussen Maarsendorp en Overvecht.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now.